12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een flat in de stad Groningen is voor de tweede keer binnen 24 uur ontruimd. De politie heeft mogelijk explosief materiaal aangetroffen. Gisteravond was er een explosie in de flat. Daarbij werd de gevel van een woning zwaar beschadigd en raakten twee mensen gewond. De politie ging uit van een ontploffing door een oven of gasfornuis. Vandaag ontving de politie een tip en werden verdachte stoffen in de woning aangetroffen. Zo'n 50 bewoners uit de flat worden in de wijk opgevangen. Tilburg roept inwoners op om alleen naar het centrum te komen voor een noodzakelijke boodschap. Volgens de gemeente is het te druk. Kom in het weekend niet tussen 2 uur en 4 uur s middags en als u komt dan het liefst alleen, schrijft de gemeente op de website. Tilburg vindt het goed dat lokale ondernemers gesteund worden, maar bij voorkeur door de weeks. Het aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem is flink toegenomen... sinds de intelligente lockdown in Nederland, meldt 1 Vandaag. Volgens de tiplijn wordt het niet geaccepteerd... dat sommige mensen zich niet houden aan de coronamaatregelen. Er kwamen in april ruim 600 coronagerelateerde meldingen binnen. Het ging onder meer om kroegen die open waren... of kappers die toch klanten bleven ontvangen. In totaal werd vorige maand meer dan 2400 keer getipt. Normaal gesproken is dat zo'n 1400 keer. De man van 39 uit Arnhem is aangehouden voor een reeks autobranden in de stad. De afgelopen weken gingen 17 voertuigen in vlammen op. De autoriteiten gaven het onderzoek prioriteit vanwege de maatschappelijke onrust in Arnhem. De politie sluit meerdere arrestaties niet uit. Het weer vannacht koelt het af naar 3 graden, in het binnenland tot 8 graden aan de zee.